4 uur. Jan van der Putten. Vorig jaar kreeg Maarten Heijmans voor zijn rol als Shafi al een gouden kalf. De serie werd ook bekroond met een Nipkoff-schijf en de Prix Europa. In Duitsland hebben onbekenden brand gesticht in een huizencomplex waar ook asielzoekers wonen. Twee mensen moesten met rookvergiftiging naar het ziekenhuis. De brand werd gesticht in de kelder van een gebouw in de noordoostelijke deelstaat Mecklenburg-Voorpommern. In het pand waren tien vluchtelingen ondergebracht. Doordat de rook het trappenhuis vulde, moest de brandweer, in totaal 35 bewoners, met ladders naar buiten halen. Ze worden elders opgevangen. In de voorstad van Parijs is een bomgordel gevonden die mogelijk van de terreurverdachte Salah Abdeslam was. De gordel bevatte dezelfde explosieven en pinnen als de bomgordels die werden gebruikt bij de aanslagen van anderhalve week geleden. Er zat alleen geen ontstekingsmechanisme in. De explosieven werden gevonden door een straatveger in de Parijse voorstad Montrouge. Mogelijk heeft Abdeslam zijn bomgordel na de aanslagen in Montrouge gedumpt. Hij is nog altijd voortvluchtig. Bij een ongeluk met een passagiersbus in het oosten van Mexico zijn 24 mensen om het leven gekomen. De bus was zondagavond op weg van Poza Rica naar Tuspan, niet ver van de Golf van Mexico. Door nog onbekende oorzaak kwam de bus op de snelweg in botsing met een personenauto en vloog in brand. Doordat de deuren van de bus bij het ongeluk geblokkeerd raakten, konden veel inzittenden geen kant op.